4 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In Parijs wordt om 10 uur vanochtend François Hollande beëdigd als de zevende president van Frankrijk. Hollande is na Mitterrand de tweede socialist die in Frankrijk president wordt. Hollande heeft aangekondigd dat het een sobere inhuldiging wordt. Na de ceremonie is er een lunch met enkele vroegere socialistische premiers. Daarna vertrekt de kerstverse president naar Berlijn voor een ontmoeting met bondskanselier Merkel. De twee zullen het onder meer hebben over de manier waarop Hollande het Franse begrotingstekort wil terugdringen. Naar verwachting maakt Hollande ook de nieuwe premier vandaag bekend. Een vertrek van Griekenland uit de eurozone is geen onderwerp van discussie. Dat zei voorzitter Juncker van de vergadering van ministers van Financiën... na afloop van een overleg in Brussel. Volgens Juncker is er een groot verlangen om Griekenland binnen de eurozone te houden. Minister Jager herhaalde na afloop van de vergadering dat Griekenland zich aan de afspraken moet houden. Hij zei dat de ellende niet te overzien is als Griekenland niet doorzet. De jager zei verder dat het vijfpartijenakkoord voor de Nederlandse begroting goed is ontvangen. Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie kreeg onder meer waardering van Juncker. De voorzitter sprak van een pakket maatregelen van goede kwaliteit. En ook eurocommissaris Reen was positief. Volgens hem onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan. De Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. VN-topman Ban Ki-moon heeft afgelopen weekend bij een voetbalwedstrijdje zijn linkerhand gebroken. Volgens een woordvoerder van Ban liep de secretaris-generaal een kleine breuk in zijn hand op toen hij struikelde tijdens het jaarlijkse VN-voetbaltoernooi. Bans hand zit de komende zes weken in het gips. De 67-jarige VN-chef heeft verder nergens last van en kan gewoon blijven doorwerken. Het weer, regen trekt naar het oosten weg, maar er volgen wel al snel nieuwe buien. Het wordt vandaag maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Ach. Ja, goedemorgen. Je hoort over eh, vier minuten Ren Harvieu. Die is deze week de Radio 1 Week CD. De Radio 1 Week CD, moet ik zeggen. Maar eerst eh, een, een, een ander plaatje van een groep die voornamelijk nog verzamelaars uitgeeft. Het is eh, Wang Chung. Na een reunie in 97, 1997, eh, toen hielden zij kennelijk een reunie. We hoorden net Gerda, die eh, sinds haar eindexamen in 1944 nog steeds elk jaar reunieert. Maar deze band, Wang Chung, reunieerde in 1997. En sindsdien treedt die band nog steeds op. En het eerste succes voor de groep in Nederland was deze plaat Dance Hall Days. and I dance, all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. Oh, I said, dance all days long. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase, in a dance hall days.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 en Harvieus, dat dus deze week de weekse day op eh, Radio 1... met uh, eh, Jorda nu met eh, Twist the Knife. En haar debuutalbum heet Through the Night. De 21-jarige Engelse zangeres komt uit een voorstad van Manchester trouwens, zodat u het even weet. Het album zou vorig jaar al uitkomen. En ze zou toen ook op het beroemde festival van Glastonbury spelen. Maar daar kwam iets tussen. Ze brak een paar rugwervels en uh, toen werd alles uitgesteld. Nou ja, goed, nu alsnog dus dit jaar, 21 jaar, nog jong genoeg voor een eh, prachtige carrière. En eh, deze week dus eh, alle aandacht op Radio 1. seven seconds delay we Dit is De Nacht, de EO. Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, Get up in the morning, slaving for bread, sir. So that every mouth can up choices ago. 1969 alweer hebben we het over met dit liedje. Eh, Desmond Dekker, The Is Our Lights. Desmond Dekker kreeg eh, eh, in, in, in 1969 met zijn begeleidingsgroep The Aces... internationale bekendheid door eh, deze wereldhit. En in vele landen was het ook de allereerste reggae-hit ooit. In Nederland stond het op nummer 1 van de toen de Veronica Top 40... en in de allereerste Hilversum 3 Top 30 van 23 mei 1969. History historie werd daar geschreven. Trouwens, Desmond Dekker is ook de ontdekker van Bob Marley. En voor deze heerlijke plaat hoorden we Donald Fagan met The Nightfly. En we gaan verder met Don Henley, Talking to the Moon. trucks are passing by late at night on the front porch swing So goodbye, rodeo.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 en haalt meteen de nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En vervolgens werd uh, Fast Car ook in de rest van de wereld een hit. En het titeloze debuutalbum uit 1988 ging zelfs maar liefst 10 miljoen keer over de toonbank. En dan is het eh, tijd voor de nachtgedachten in deze Dit is de Nacht. Je weet dat het allemaal wel goed komt. Je laat me werken, zodat wij er samen aan kunnen werken om eruit te komen. Ik beloof jou meer te geven dan ik krijg.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 Jij daagt me uit. Ik heb gedacht dat eens alles anders zou zijn. Je was blij met wat je had. Voor allebei, voor allebei schijnt de zon. Allebei dezelfde Wij aan het leven. Jij let op mijn oren. Ik slaap niet, ik ga dromen. Je bent een spiegel gebarsten. En ik streel je Ik ben niets waard van mijn gedachten. Denken is voor de rijken. Heb jij ooit gezegd? dezelfde trein. Frank Boeien was dat, met Dialoog. Als ik me niet vergis, komt dat van het album eh, Schaduw van de Liefde. Een van mijn eh, jeugdhelden trouwens, Frank Boeien. En afgelopen vrijdag eh, werd de finale van De Vrienden van Amstel zingen Kroonjuwelen uitgezonden. En het nummer Zeg me dat het niet zo is van Frank Boeien, eigenlijk de Frank Boeien groep... is gekozen tot het ultieme kroonjuweel uit 40 jaar Nederlandse popgeschiedenis. Nou, wat mij betreft terecht. En ik vond ook bijvoorbeeld de vertolking eh, zoals die vorig jaar in de Passion Gouda eh, te zien was, prachtig persoonlijk. Zeg me dat het niet zo is. Werd dus eh, het ultieme kroonjuweel uit 40 jaar Nederlands popgeschiedenis. En ehm, die werd trouwens in de show vertolkt door Edcilia Rombly, die dat ook prachtig zong. En wij gaan verder met Annie Lennox en Al Green met Put a Little Love in Your Heart.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 met het eh, prachtig liedje The Way You Move. Style Council was dat. Met My Ever Changing Mood uit 1984 alweer. Het zit er alweer eh, bijna op dit derde uur van eh, Dit is de Nacht. En zometeen uh, het laatste uur met om half zes focus op de wereld. En dan, dan gaan we eens kijken hoe het is eigenlijk op Bonaire. Tegenwoordig een Nederlandse gemeente. En, en, en, en, in Australië, daar spreken we Gerard Adriaanse op Bonaire zit eh, eh, Michel Kouter En we gaan straks eens eventjes eh, met hun kijken hoe het is in de landen waar zij wonen en werken. En natuurlijk komende half uur nog veel meer mooie muziek. Tot zo!